Je hebt een goede stem? Laat Suriname het horen. SCCN e Radio biedt je de ruimte om Suriname luchtig bezig te houden. De kans om omroeper te worden is nu. Dus stuur je sollicitatiebrief naar administratie@scn.tv en word deel van de Sexy, Crazy and Cool Network. If you no flexie, you lassie. Nog één nachtje slapen, liefies. Is het tijd voor de B104.1 Valentine Special. Bel op 9 februari tussen 11 uur ochtends en 1 uur middags naar 478153 en maak kans op de leuke prijzen van Pepsi, Edward Baby Harry, TCL Cement, Rudisa Agencies, Burger King en B104.1. B104 ook te beluisteren via www.sccn.tv. Tot later, liefies! different, different, Het is 7 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromoto NV en Shell Helix Ultra. Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59. Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven. Geloof in de magie van Peter Pan pindakaas. Lekker, gezond, smeuig en crunchy als je wilt. Peter Pan pindakaas voor de hele familie. Wie houdt er nou niet van? voor Welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling? Baby, een bag high. Geef me een cone en wat french fries. Een large coke met thijs, een milkshake on the side. Ook Big Mac, een two-piece, een Happy Meal. You know the deal. Kids like toys and that's why. Every day is fun day, dus ik wil een Sunday met je cute smile. I'm loving it like a theme song, oh my. ba da I'm loving it. Baby, baby diapers. baby diapers. Smart moms, smiley babies. <laughs> Binnendeuren nodig voor uw huis? Bekijk de PVC-deuren en de vouwdeuren bij Musi Issa. Licht van gewicht, vochtbestendig, goed voor bijvoorbeeld de badkamer en toiletten, brandvertragend en de beste kwaliteit. Verkrijgbaar in meer dan 10 verschillende kleuren. Het materiaal is recyclebaar, vervormd en verrot niet. De deuren zijn makkelijk te onderhouden. Dus kom en check ze zeker bij Musi Issa aan de Zwartenovenbrugstraat en Musi Issa Nikeri. Check onze socials voor meer informatie. Voor de beste, heerlijke en klassieke alcoholische dranken ben je terecht aan de Prins Hendrikstraat 44 in Paramaribo. Daar staat DJ Liquor Store. Open van maandag tot en met vrijdag van half negen s morgens tot half vijf in de middag. Zaterdag half negen s morgens tot half drie in de middag. En zondag alleen op afspraak 47 22 26 is ons contactnummer. Of appen of bellen op 74 56 35 6. DJ DJ Liquor Store, Prins Hendrikstraat 44 in Paramaribo. DJ Liquor Store, a comfortable shopping experience. The Pushers of the Week. David met Feel It. yes, I don't want they leave me where you found me. Mins en Davido met WAP. Tones and I met Wonderful. Stay with you, stay by your side. Together we will every night try to escape Got me calling for your name Feel you touching You take me to a place only we know Away from all the. if I'm losing myself tonight. I'll be fine if I'm finding me by your side. If I lose, if I'm losing myself, it'll be alright.